daar staat de kroeg, het is er altijd feest. We gaan er na het werk naartoe en zijn dan wel een beest. De stress van het werk, die kunnen wij dat toch wel even kwijt. Ons kroegenlied, dat zingen wij daar iedere dag Kijk eens in mijn keel, daar zie je mijn kuiten. Om dit te doen hoef je niet eens naar buiten. Misschien is het wel goed. zie je me kuiten, kuiten. Om dit te doen hoef je niet eens naar buiten. Misschien is het wel glad en struikel ik op een mijn kuiten. Om dit te doen hoef je niet eens naar buiten. Misschien is het wel glad en struikel ik op het